Kasper Meijer met het NOS-journaal. Als er deze zomer nieuwe lockdownmaatregelen nodig zijn vanwege het coronavirus... zullen die waarschijnlijk lokaal of regionaal zijn. Dat zei voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad... na afloop van overleg tussen de veiligheidsregio's. Volgens Bruls is er nu meer kennis over het virus dan vier maanden geleden... waardoor het volgens hem waarschijnlijk niet meer nodig is om landelijke maatregelen in te voeren. Bruls noemde ook als verschil met maanden geleden dat er nu veel meer getest wordt op het virus. Bij een steekincident in Rotterdam is afgelopen avond een jongen van 14 gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Later op de avond hield de politie twee meisjes van 17 aan. Een van de twee komt net als het slachtoffer uit Rotterdam, de andere uit Vlaardingen. De politie zegt dat de toedracht nog onduidelijk is. Er worden onder meer camerabeelden bekeken om vast te stellen wat er is gebeurd. En de politie sluit ook meer aanhoudingen niet uit. Ruim 2000 KLM-medewerkers hebben zich aangemeld voor een vrijwillige vertrekregeling. Dat meldt het luchtvaartbedrijf aan de eigen medewerkers. Het is zeer de vraag of het aantal aanmeldingen voldoende is om gedwongen ontslagen te voorkomen. KLM wil naar schatting 6000 voltijdsbanen schrappen vanwege de coronacrisis. Later deze maand horen de medewerkers of hun aanvraag daadwerkelijk wordt toegekend. Bij KLM werken in totaal zo'n 30.000 mensen. In textielfabrieken in de Engelse stad Leicester werken zo'n 10.000 mensen in moderne slavernij. Volgens een verschenen rapport worden ze ver onder het minimumloon betaald... voor het onder erbarmelijke omstandigheden produceren van kleding. Het gaat zowel om Britse als buitenlandse werknemers. Minimumuurloon in Groot-Brittannië is ruim 8 pond. Maar werknemers die de machines bedienen in de textielfabrieken... krijgen vaak maar 3 pond per uur. Volgens een Brits parlementslid worden ze al jarenlang uitgebuit. Het weer vannacht op steeds meer plaatsen regen.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 is me. never let me down. No, no. That's why when the sun's up, I'm staying. Still laying in your bed, saying. get to know you better. Kinda hope we're here forever. There's nobody on these streets. If you told me that the world's ending, ain't no other way that I can spend it.